uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Sponsors van het Nederlands elftal reizen eind dit jaar niet naar Qatar voor het WK voetbal. Reden is de mensenrechten situatie in het land, zeggen ze tegen de Telegraaf. Hoofdsponsor ING zegt geen campagne te zullen voeren rond het toernooi. Dat betekent geen reclamespotjes en ook geen kaarten voor personeel en klanten. Ook Albert Heijn, KPN, de Nederlandse Loterij en Bitfavo gaan niet naar Qatar... Maar zij denken nog na over of en hoe ze reclame gaan maken. De Oekraïense president Zelensky roept westerse politici op... om zo snel mogelijk een handelsverbod in te stellen voor Russische olie... en het volledig uitsluiten van Russische banken van het internationale betalingsverkeer. De VS kondigde gisteren nieuwe sancties aan tegen banken... en onder andere de dochters van president Poetin. Zelensky noemde dat spectaculair, maar vindt de maatregelen niet ver genoeg gaan. De leiders van Armenië en Azerbeidzjan gaan vredesonderhandelingen voeren over nagorno karabach De twee landen voeren al lang strijd over de regio. De laatste oorlog, eind 2020, duurde zes weken en kostte zeker 6500 mensen het leven. Er geldt nu een staakt het vuren, maar er is geen vredesakkoord. De liberale volkspartij Roermond van Jos van Rij komt mogelijk in het stadsbestuur. De informateur in Roermond stelt een college voor van de LVR en GroenLinks, CDA en VVD. De afgelopen acht jaar werd de partij van Van Rij uitgesloten van coalities... omdat de voormalige wethouder in 2017 werd veroordeeld... voor corruptie en verkiezingsfraude. In duizenden producten zoals shampoo, crèmes en make-up zitten microplastics... blijkt uit onderzoek van de Plastic Soup Foundation. En die plastics zitten ook in het bloed van gebruikers. Het gaat om de tien populairste cosmetica-merken in Europa van vier fabrikanten. Volgens de Plastic Soup Foundations zijn er alternatieven, maar die zijn duurder. Het weer regenachtig, vooral aan zee staat een harde wind. In de ochtend wat rustiger, maar later op de dag weer meer regen en kans op zware windstoten. Het wordt 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er zijn niet al te veel bijzonderheden in deze avondspits. De files vanaf 5 minuten vertraging die staan op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... voor de afrit Utrecht Centrum, 3 kilometer. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Osdorp en Amsterdam over Amstel... langzaam rijden over 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud.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 van ZFM. I was so unprepared. Forgive me if I stop and stare. Like my my heart me harder than a million goodbyes. And this isn't a heart attack, but I feel it inside. Like it shot straight to my heart. Like a shot straight to my heart Adrenaline, adrenaline Like a flashbang in the dark Adrenaline shawty But you be on my mind, shawty Emeleme, uluma, my honey, uh, uh. Kiss me to the cellular Kiss me to the phone Can't you see I'm into ya Can't you see I'm in love Kiss me to the cellular Kiss me to the phone Yeah, messing with my medulla I can't talk alone Oh no, no Make I know I see beat for real life, for real life. In a my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. Zandvoort en de regio.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 De burgemeester van Mariupol in Oekraïne zegt dat de Russen mobiele crematoria gebruiken... om lichamen te verbranden en zo oorlogsmisdaden uit te wissen. In de stad zouden al meer dan 5000 mensen zijn omgekomen. En uit houtskool en botresten blijkt dat een graf dat vijf jaar geleden werd gevonden in het Brabantse Haps... het oudste is van Nederland. Het dateert van ongeveer 7600 voor Christus. Het weer, het is regenachtig en er staat veel wind. En er is kans op windstoten. Het wordt 8 tot 12 graden. had maar bij hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit te slopen, doe dit normaliter nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog, je had maar bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichterbij en je zei Hallo Ja, ik was verkocht bij de in je ogen keek Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je houdt me bij